uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2% gekrompen vergeleken met het kwartaal ervoor. Het is het slechtste resultaat sinds 2012. De afgelopen zes jaar liet de Britse economie alleen maar groei zien. De cijfers komen onverwacht, want veel economen dachten dat de groei van de Britse economie zou stagneren. Kenners zeggen dat de krimp nu mede is veroorzaakt door een dalende productie en een zwakkere bouwsector. Ook de onzekerheid rond de brexit speelt een rol. Het Chinese Huawei heeft zijn eigen besturingssysteem gepresenteerd, Harmony OS. Volgens de smartphonefabrikant kan dit systeem meteen gaan draaien... als het vanwege de handelsoorlog geen gebruik meer kan maken van Android, het systeem van Google. Huawei heeft liever dat Android beschikbaar blijft, maar heeft nu dus een alternatief. Harmony OS zal om te beginnen worden uitgerold in smart TV's... De komende drie jaar zijn andere apparaten aan de beurt. De uitrol van het systeem begint in China. In Hongkong demonstreren honderden mensen in de vertrekhal van de internationale luchthaven. De demonstranten delen anti-regeringsflyers uit in verschillende talen... dragen spandoeken en zwaaien met vlaggen. Het doel van de actie is om aandacht te vragen voor de politieke situatie in de regio. De betogers willen drie dagen lang protesteren op het vliegveld... en vooralsnog verloopt de actie vreedzaam. In Hongkong wordt al weken geprotesteerd tegen politieke hervormingen. De betogers vrezen dat China de autonomie van het gebied afneemt. De politie heeft deze week een man uit Edam opgepakt... die met zijn auto bijna 200 kilometer reed op een 80 kilometer weg. Hij reed zich uiteindelijk klem in een doodlopende straat in Oosthuizen. Zijn rijbewijs was al eerder op de dag kwijtgeraakt... wegens veel te hard rijden, onder invloed van cannabis. Het weer vanmiddag flinke buien met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon en het wordt 23 tot 25 graden. Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind. Verder geregeld zon en een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En Kermit de kikker met die bikker, dat was in mijn droom. langs vol visite en kapitein hate Cause shade never made anybody less gay on the internet Comparing all the girls who are killing it But we figured you out, we all know now We all got crowns, you need to calm down uh -oh.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 I look at you and you look at me like nothing but strangers now. Two kids with their hearts on fire, don't let it burn us out. Think about what you believe in now. Am I someone you cannot live without?